Hij deed uitspraak in 43 zaken en zette er de namen van twee andere rechters bij... waardoor het leek alsof drie rechters zich met de zaak bezig gehouden hadden. Het gerechtshof weet niet waarom de man het deed. Lijkt erop dat de man geen verkeerde bedoelingen had... en dat er geen mensen de dupe zijn geworden van zijn acties. De rechter werkt inmiddels niet meer als rechter. Slecht nieuws voor als je nu net in Parijs bent en de Eiffeltoren wil beklimmen. Dat kan niet. Alle medewerkers van de toeristische trekpleisters staken. Ze zijn boos over hoe de inkomsten van de Eiffeltoren worden beheerd... en vinden dat er te weinig geld naar het onderhoud gaat. Het is al de tweede staking in korte tijd. Kylian Mbappé heeft een contract getekend bij Real Madrid. Dat zegt de Spaanse krant Marca. Volgens correspondent Edwin Winkels is het in voetbaltermen een koopje. Eh, Mbappé, zijn contract loopt af, zei ik. Dus eh, die komt gratis. Ze hoeven niet aan Paris Saint-Germain een hoge transfersom te betalen. Al gaat wel, dan in zo'n geval krijgt de speler zelf trouwens wel een flinke premie... omdat hij gratis tussen aanhalingstekens komt. En dan moeten we toch ook in dit geval eh, denken aan een bedrag van meer dan 100 miljoen euro. Ja, Mbappé speelt nu nog voor Paris Saint-Germain, maar zegt al een tijdje dat, dat hij zijn contract niet wil verlengen. In eerdere interviews gaf hij al aan dat Real Madrid altijd als een droomclub is geweest. En we zijn inmiddels wel gewend aan QR-codes om snel iets te bestellen of een betaalverzoekje te maken. Maar in Drenthe kun je ze ook op een hele andere plek tegenkomen, namelijk op grafstenen. Als je een code scant kun je het levensverhaal van de overledene zien of horen prachtig idee, vond deze vrouw. Mijn vader was een bescheiden man. Maar eh, wij zijn ontzettend trots op nou, wat hij voor ons heeft betekend. En hij heeft veel in de muziek gedaan. En eh, ik weet zeker dat hij dit uh, heel mooi had gevonden. Ja, haar vader wist dat hij niet lang meer zou leven en heeft zelf meegeschreven aan zijn verhaal. En ook hoor je hem orgel spelen als je de codes kent. Heb ik nog het weer. Vanuit het westen trekken er wat buien over bij maximaal 10 graden vandaag. Morgen is het 1 graadje warmer en het blijft zo goed als droog.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 Ja, <laughs> een beetje eh, kussen. Bijzonder eh, nummer dit. Eh. ja. Het, is ook wel duidelijk dat het uit Turkije komt. Een beetje die, die invloeden, zeg maar. En jij wilde nog wat vertellen bij hoe je op dit nummer bent gekomen. ja, het is een nummer die wij gehoord hebben voor het eerst toen we op vakantie waren in 1998 in Turkije. En toen werd hij gedraaid. Er was zo'n live eh, muziek op het podium. En daar werd hij dus eh, inderdaad eh, gespeeld, volgens mij. En bijgeplaybacked. Maar, ehm, dus ik, kende dat nummer. En dat is best een lekker, lekker nummer ook. En hij is toen ook naar Nederland overgewaaid. En werd een grote hit over in heeft, Nederland. heeft inderdaad op, in verschillende landen op nummer 1 gestaan. En, ja, en nu nog steeds hoort... Ja, Isabel zei net, het zou ook zomaar een songfestival inzending kunnen zijn. Beetje die... Eh, dat zou wel kunnen. Een beetje circusachtig. Deed Turkije, die deed toen wel of niet mee? Nou, weet, ik niet, dat zou ik, niet weten. Nee. Nou, Turkije heeft wel een tijdje meegedaan, dat weet ik wel. Ja, hè? ja, dus misschien was dat hun inzending, dat weet ik eigenlijk niet. maar het was, het was eigenlijk wel een heel lekker nummer. een, dus, eh, tijdloos nummer misschien. Tijdloos, ja, ja. Ik vind het nog steeds een lekker nummer om te horen, ja. Welkom eh, in het tweede uur van eh, Rainbow Radio Zandvoort... waar we natuurlijk straks nog even gaan hebben over de Zero Tolerance Day. En eh, we hebben nog een interview met de LGBT Asylum Support... Sandro Kortekaas en Carmelia... Over, het, over de opvang van LBTI'ers in AZC's in Nederland... Maar eerst, Isabel Geurensen, hallo. Hallo, hallo. Ja, je doet natuurlijk nu eh, al een tijdje weer de techniek voor ons... waar we heel blij zijn eh, bij Rainbow Radio Zandvoort. Maar zoals we dat ook met ieder van ons hebben gedaan... even een, eh, ja, een wat, wat verdiepende interview. Een, een, eigenlijk een voorstelrondje dat iedereen ook weet, luisteraars weten... wie je bent. Daarom ook voor jou de, de, de eerste traditionele vraag. wie ben je? Wat doe je zo al in het dagelijks leven? En op welke manier voel je je verbonden aan de regenbooggemeenschap? Ja, zijn eigenlijk drie vragen. Ja, dus eh, wat, even kijken. Wat doe je in het dagelijks leven? Werken. Bij uh, de en Downies in Haarlem. Ja. Hashtag no spon, zeggen ze dan volgens mij. <laughs> Ja, nou je mag dat gewoon noemen. Ja, precies. Ehm, ja, en op welke wijze voel je je verbonden met de regenboogcommunity? Nou, ik zie de vraag als... kan ik al stiekem meelezen, dus ik ga een mooi brugje maken voor straks. Uh, inderdaad, oud die roze, waar we het vorige keer over hadden. Nou, dat eh, sluit eigenlijk aan bij mhm. wat ik, uh, ja, mij in mijn geval. Ja, ja en, daar voel je dus eh, verbonden mee. Ja. dat, inderdaad, over de Oud-Tirols gaan we het zo nog hebben. En, natuurlijk een mooi initiatief. Ook fijn dat je je daar ja, mee verbonden voelt natuurlijk. je bent ook al enige tijd actief bij ZFM. best al wat langer. hoe ben je hier bij de lokale omroep zo terechtgekomen eigenlijk? Ja, dat, dat, is alweer heel lang geleden. Ik denk een jaartje of, zeker een jaartje of zeven, acht geleden. Ben ik begonnen bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Oh ja, dat programma. Ja, dat programma, ja, dat op zaterdagochtend uh, is om tussen tien en twaalf Ja, dat ken ik al. Ja, ja dan, eerst natuurlijk in Hotel Hoogland. Dus, eh, maar ja, dat was het daar nog. Maar inmiddels zijn we verkast met spul en al naar nou, Rabbel. Naar nou, Rabbel, ja, ook zeker een eh, leuke locatie. En, dus, eh, eh, dat besef, dat, dat, dat ik al in Hoogland zat, beseft al dat, dat ik best wel een tijdje natuurlijk meedraai. Ja, zeker, zeker. En, en nou, dat was altijd een heel gedoe met daar de locatie zetten, opzetten en daar alles in elkaar zetten. Eigenlijk echt radio ja, nog helemaal zelf maken. En nu gaat het allemaal wat makkelijker. wat vind je zelf het leukste binnen ZFM om te doen? dat, eh, ja. Wat vind je bijvoorbeeld zo leuk aan eh, de muziek uitzoeken of eh, de techniek? Ja, dat is, ja, dat is altijd een lastige vraag natuurlijk. Maar ehm, ja, gewoon een beetje zorgen dat je, dat je een beetje te horen bent. Ja, ja. En ehm, is dat dan ook wat je leuk vindt aan het, aan het radio maken zelf? luister je zelf vooral veel radio of veel muziek? Of, nou, dat wordt voornamelijk eh, Spotify, de Spotify playlist. Ja, en wat staat er dan in? Ongeveer? Van alles en nog wat. Eh, van, eh, ja, noem eens wat. Ja, je hebt, je hebt Louisa Jans hier een paar keer genoemd, volgens mij. Ja, die, die, staat, die staat er inderdaad een paar keer tussen. En dan mhm. inderdaad -hmm. inderdaad staan er ook nog... veel songfestivals mhm. staat er tussen. Ook Studio 100 staat er tussen. Oh, ja. Nederland staat ertussen. Nou, eigenlijk een beetje een eh, diverse mix, maar toch wel een bepaalde... Oud, nieuw. Ja, ja. En eh, nou, je bent natuurlijk ook eh, sinds kort betrokken bij ons programma, bij Rainbow Radio Zandvoort. de, daar heb je natuurlijk deels voor gevraagd om hier, hier te komen, ja, hier aan, bij te komen dragen. Maar wat, wat vond je leuk aan ons programma voordat je hier aan meedeed? Nou, voordat ik, hier, voordat, voordat ik uh, mee aan meedeed, heb ik eigenlijk nooit geluisterd. Oh, <laughs> nou dat is nieuws. Maar wat vind je dan tot nu toe van het programma na die eh, zes uitzendingen? Ja, wel goed. Eh, er zit, lekker, zit een lekker tempootje in en ja. Ja, ik weet niet wat ik precies over moet zeggen. <coughs> Behalve dat ik een beetje verkouden ben. <laughs> nou, dan gaan we misschien ook verder over de oud-Tirolse. Want ben, ben je heel enthousiast over dit eh, initiatief? Eh, zei je net al. En ehm, eh, op welke manier voel je je dan zo verbonden met, dit, met deze organisatie? Ja, omdat ik natuurlijk zelf oud hier ben. Mhm. En in combinatie met de gender die, die ik volg bij, bij het VU... is dat natuurlijk uh, Audi en Roze. Ja, ja, zeker. En um, eh, vind je dan belangrijk dat je ergens eh, dat je ergens toe aangetrokken voelt, ergens bij kan horen? Voel je daar een soort ondersteuning in? Nou, ik ben er eerlijk gezegd ben ik er nog niet geweest. Maar misschien wel een keertje een idee om daar eh, gewoon even langs te hobbelen. Ja, ja. En, uh, want inderdaad, toen we het vorige keer noemden, zei jij uit jezelf van... oh, dat is misschien wel wat voor mij. Ja, en ehm, eh, dan even een wat bredere vraag. Eh, eh, volg je ook een beetje de emancipatie van de regenbooggemeenschap... dus de vooruitgang daarin in zijn geheel? Volg je dat een beetje? Mm, nou, eigenlijk een stuk minder. Eigenlijk alleen wat hier wordt verteld. Oh ja, oké. En is dat ook bewust of denk je van, uh, dat trekt me niet zo om daarmee bezig te houden? Mm, nou ja, ik vind dat ik hier genoeg hoor. Ja, en heb je dan ook het idee dat je zelf daar iets aan wil bijdragen aan eh, vooruitgang? Of eh, mm. dat, eh, over de rechten of over dat dingen makkelijker gaan in processen? Nou, op het moment nog niet. Maar als het, als het een keer op een pad komt, dan ja. mogen jullie me bellen. Ja, <laughs> ja. En heb je zelf bijvoorbeeld... je zegt net dat je een... mag ik dat gendertransitie noemen? ja. ja? dat je daar ook nog mee bezig bent... Eh, eh, ben je daar bijvoorbeeld dingen tegengekomen eh, waarvan je denkt, nou dat kan echt anders of beter? Of waar je, ergens waar je tegenaan liep? Ja, de, de, de lange wachtlijsten. hè? Ja. Dat blijft een probleem. Want, want hoe lang heb jij gewacht? Nou, ik was gelukkig op het moment dat ik in de eerste gesprekken kwam... was ik vrij snel aan de beurt, omdat het toen nog niet hele lange wachtlijsten waren. En dus bijvoorbeeld nu sta ik wel op de wachtlijst voor inderdaad operaties en de hele ja. mikmak. Maar dan, eh, dan zit er ook gewoon twee, tweeënhalf jaar tussen. Ja. Maar dat is ook, denk ik, zodat je eh, de twijfelaars er tussenuit kan prikken. Ja, en denk dat, dat? Dat denk ik wel, want als je na 2,5 jaar nog steeds denkt van nou ik wil het, dan weet je zeker van oké, ja. we gaan met jou door. Ja. Terwijl er iemand misschien na een jaar zegt van het is het toch niet, dan kunnen ze die nog op tijd voordat het onomkeerbaar is gebeurd maar het is ook wel omdat er natuurlijk te weinig eh, zorg voor is dat er wachtlijsten zijn. Of denk je dat ze het bewust doen, dat mm. lange wachten? Ik denk combinatie. Ik, denk, ik denk inderdaad ook de twijfelaars tussen huis halen. Ja. Maar dan had je, heb je misschien zit je hoogheid op een jaar, anderhalf jaar. Sowieso, ja. En dat, die, dat andere jaar wat erbij komt, dat dat komt doordat gewoon ja, de wacht, wacht, wachtlijsten en eh, de kamers die vol zitten. Ja. Want, want eh, als ik er wel eens iets over gelezen heb... dan ga je eerst al een heel proces in... Eh, waar je alleen maar gesprekken voert, toch? Met een eh, psycholoog of... ja, voordat je überhaupt op de operatietafel ligt... heb je honderd mensen gezien. Ja. Of in ieder geval één keer, honderd keer dezelfde persoon. Ja, ja. En hoe is dat dan, om dat, om dat, daar nou steeds te doen? Die gesprekken te voeren? nou ja, ik denk ook juist dat het handig is om dan dat in dat geval haal je ook twijfelaars weg. Ja. Dus als je inderdaad mensen hebt die twijfelen... dan kan je juist of zorgen dat ze minder twijfelen... Mhm. en een duidelijk beeld hebben van ik wil wel of ik wil niet. Ja. En jij, of juist de twijfelaars eruit halen en zeggen van nou, sorry, het kan niet. Ja, ja, ja, ja. Dus hoe meer gesprekken je hebt, hoe meer je ook die persoon begint te leren kennen. En dan weet je ook van, dit gaat worden, dit gaat niet worden, succes. Ja, en, en bijvoorbeeld nog even tot slot, eh, wat dan denk ik ook belangrijk voor jou is, eh, is dat dan ook, eh, nou ja, je, je gender verandert in je paspoort en je gegevens. Is dat proces makkelijker gegaan? Of, Nou, het was gewoon een kwestie van, VU had een verwijzing doorgestuurd en was gewoon een kwestie van die bij de gemeente neerleggen en en dan maakte hun, hoefde hij alleen maar een afspraak te maken... en dan was het, eh, was het verder eh, zo gelukt. Ja, dus voor, voor jouw ervaring ging dat vrij makkelijk eigenlijk. Ja. ja. Eh, nou, goed, goed om ook nog even dit zo aan te stippen. Ja. Ehm, zeker. En mooi dat je je ook verbonden voelt aan de, aan de oud Rolse community. En dan laat maar weer zien hoe belangrijk het is... om verschillende onderdelen van de regenbooggemeenschap... expliciet uit te lichten en daar ook aandacht aan te besteden. Dat mensen hun plek daarin vinden. Wil, wilde je nog iets toevoegen aan dit moment? Ja, nou ja, ik val nog steeds op vrouwen, dus ja. Nou ja, dat is niet veranderd in ieder geval. Dat is niet veranderd, <laughs> dus... Eh. nou ja, dat, eh, heel goed uh, Isabel, dankjewel. dat we even wat meer hebben mogen leren kennen. En we hopen natuurlijk nog heel lang eh, met je samen te werken als eh, technicus. En dan natuurlijk nog een verzoeknummer. Ja, Zal ik hem zelf aankondigen? Ja, en zelf ook instarten, want eh, je staat ja, aan die oh, kant. Ja. <laughs> ja. dat moet ook allemaal gebeuren, hè? Ja, want het is van de bankzitters, heb ik begrepen. Ja, Cupido, dat is inderdaad een nummer wat hun hadden ingezonden voor het Songfestival. helaas niet geworden. Ik had het wel gehoopt, omdat ik die beter ken dan Joost Klein. Ja. Ehm, dus die heb ik ook meer gevolgd. Dus dan, is, dan zit het wat meer het gevoel van... Nou, die, die zouden we kunnen redden. Ja, precies. Joost Klein heb ik eh, eh, tot, tot, tot inderdaad de inzending eh, werd nooit van gehoord. Oké. Dus... dan is hier de, de bankzitters met Cupido. Isabel, dankjewel. En Graag gedaan. we gaan naar luisteren. heb je plannen vannacht? Wil je mee op mijn fiets en achterop naar de stad? Ik zie duizend sterren, ik hoop dat er een valt. Want dan doe ik één wens, ja die stiekem niet mag. Ik roep, oh oh, ik ben mezelf niet. Oh oh, sinds ik je heb gezien. Ik heb dit niet vaak, maar jij ziet het ook. Ik ben geraakt, pijlen van Cupido. Pak jij een Uber of moet ik je bij je huis ophalen? Stuur je locatie, ik ben niet ver verwijderd Heb geen Ferrari, maar jij mag komen rijden Ik, probeer ze te ontwijken, jij komt dichter bij me Nee, ik maak geen schijn van kans, want jij hebt barkie pijlen Nee, het lukt me niet mijn ogen van je af te houden Dus ik zet die stap naar jou toe met een bak vertrouwen heb je plannen vannacht? Wil je mee op mijn fiets en achterop naar de stad? Ik zie duizend sterren, ik hoop dat er een valt. Want dan doe ik één wens, ja die stiekem niet mag. Ik roep, oh oh, ik ben mezelf niet. Oh oh, sinds ik je heb gezien. Ik heb dit niet vaak, maar jij ziet het ook. Ik ben geraakt, pijlen van Cupido. van Cupido. Buiten is het guur, er waait een noordenwind. Nog even voor de avond valt er is dan overal. Hier binnen brandt nog licht en het is hier zoveel warmer. Ik weet ook dat je hier wilt blijven, bij mij hier in mijn armen. Blijf hier als wij. die lekker aan de weg timmert met eh, zijn muziekcarrière. Met het nummer Blijf je slapen. Ook natuurlijk afgelopen eh, Pride at the Beach stond hij bij ons eh, in het concert. en we bespreken Anja nog even de volgende actualiteit. Want morgen is het... In morgen is het dus de Zero Tolerance Day. Oftewel nul tolerantie tegen uh, vrouwelijke genitale verminking. Oftewel vrouwenbesnijdenis. En ehm, ja, er, is onderzoek naar gedaan. Eh, het, is in Nederland is daar men zeer vooruitstrevend in en, en mee bezig. En het is gebleken dat kennis, bewustwording, samenwerking en sleutelpersonen eh, belangrijk zijn om eh, de, het, stoppen van, van de verminkingen. als je gaat om bewustwording, organiseert GGD Amsterdam eh, een, eh, allerlei netwerkbijeenkomsten... waar eh, mensen voor worden uitgenodigd... waarvan men ook denkt dat daar mogelijk nog, nog steeds... dat, dat minken in de cultuur zit. Hm. En er wordt bewustwording gecreëerd over het onderwerp. Er zijn sleutelpersonen die specifiek voor eh, de eh, vrouwelijke genitale verminking ehm, benaderd kunnen worden. Eh, die werken voor het GGD. En die sleutelpersonen die zijn aanspreekpunt voor vrouwen die zijn verminkt. En die kunnen zich daar melden ook voor nazorg. Er worden intakegesprekken eh, eh, gevoerd met deze mensen. Vraagt ze waar ze vandaan komen, hoe het gekomen is, wie, eh, wat, wat er gedaan is. En hoe klachten ook die daarmee gepaard gaan kunnen worden verminderd of, of eventueel verholpen dan is eh, wat ik zei, eh, de, de nazorg die wordt gegeven eh, door zowel ehm, psychologen, seksuologen, maar ook door gewoon therapie, bekken, bekkentherapie en dergelijke, mhm. wordt er geregeld. En dat wordt allemaal door het GGD geregeld in Amsterdam. En dan wordt er natuurlijk, heel belangrijk, preventie ja, gepredikt en er wordt geprobeerd om eh, overal waar mogelijk is eh, voorkomen dat, eh, dat deze activiteiten plaatsvinden. Oké. Dus ik vond dat wel heel belangrijk om dat hier te vermelden. Als en het is dus ook een, waar ze in Nederland heel veel mee bezig zijn, maar ook een internationale dag. Het is een internationale dag, dus in andere landen zijn ze daar ook mee bezig. En het, het, is uiteindelijk in Nederland voor het eerst is, is het ontstaan. Ja. Oké. Ja, nou interessant. En eh, ik ben ook benieuwd eh, hoe er, op welke manier er morgen aandacht aan wordt besteed. Ja, ik ook. Want dat, dat, dat, is, dat kwam ik niet helemaal achter hoe, of daar nog eh, iets van zichtbaar is. Hmm. Behalve misschien op social media en, en, op de site. Nou, daar is dan misschien nog een, een wereld in te winnen. Ja. Ook, ja, het is toch een belangrijke internationale dag. Zeker. morgen dus, op 6 februari. En eh, we hebben dan nog even een andere actualiteit ook. Ehm, eh, namelijk dat de eerste regenboogkleuren aanleiding zijn voor veroordelingen op basis van de nieuwe anti-LHBTI-wet in Rusland. We hebben het hier natuurlijk eh, wel eens eerder over gehad in dit programma. Rusland die ziet sinds een aantal maanden de LBTI-beweging. Dus gewoon de mensen zoals, ja, zoals Anja en ik en ook Isabel. Als een extremistische beweging. Eh, en daar hoorden natuurlijk dan maatregelen en wetten bij. Een man die een foto van een LBTI-vlag online zette... werd afgelopen donderdag schuldig bevonden... wegens het etaleren van symbolen van een extremistische organisatie. Dat meldde de persdienst van de rechtbank... in de zuidelijke regio van, eh, van Rusland... waar die, dus die veroordeling plaatsvond. Het gaat om een boete van 1000 roebel. Dat is zo'n 10,17 euro. Maar dat is eh, in dat land wel wat meer. Hè? de 1000 euro is daar wat meer dan hier 10 euro. Eh, volgens de rechtbank heeft hij schuld bekend. Hij zou hebben gezegd dat hij het plaatje postte uit stompzinnigheid. Eerder deze week verordoneerde een rechtbank in Novogrod ten oosten van Moskou... een celstraf van vijf dagen voor een vrouw die oorbellen droeg... in de vorm van een kikker met een regenboog. Nou, dus in Rusland eh, heel goed uitkijken wat je draagt. En eh, ja, laat het geen voorbeeld zijn voor een conservatieve wind eh, die hier ook, hier ook wel eens overwaait. Dat ze gewoon gaan kijken naar eh, of er een iets te kleurrijk brilletje op je gezicht Als je bedenkt dat, dat de, de regenboog en, en de, de hoe heet het, eenhoorn met regenboogmanen, ja. dat is gewoon kinderspeelgoed. Ja. Dat, hoezo is dat uiting, dat kan dus daar niet. Nee. Nee, en daar, ik, vraag me ook af of er in Rusland nog wel regenbogen in de lucht te zien zijn. Nee, ja, ik weet niet wie daarvoor gearresteerd gaat worden. Ja, ja, misschien dat ze daar dan ook achteraan vliegen. Je weet het niet natuurlijk. Of de reflectie van een cd. Zijn cd's dan ook verboden? Als je ja, daar een, dat eh, denk ik, ja. Als je daar een regenboog in ziet. Ja. Nou goed, het blijft ons verbazen en ook natuurlijk wel een beetje zorgen maken. En eh, het houdt ons in ieder geval wakker. Ja. Dat het eh, hier ook zomaar mis kan gaan als je de verkeerde mensen aan het roer hebt. Ehm, nou, dan gaan we over. Het is precies half twee, dus ik zeg Isabel, eh, start er maar in. Jelmers Journaal in kleur. Ja, zelfacceptatie. Eh, het gaat vandaag veel over acceptatie van ons als uh, eh, LBTI-gemeenschap... en hoe dat in verschillende vormen terugkomt eh, in de muziek, in evenementen organiseren, in eh, persoonlijke verhalen en zometeen natuurlijk nog eigenlijk in beleid met de opvang van eh, asielzoekers en AZC's... waar je eigenlijk als LBTI'er dubbel niet welkom bent. Je zit de hele dag met jezelf, 24-7, elke seconde. Er is geen moment dat dat niet zo is. En dat klinkt best logisch, maar dan moet je ook iets met jezelf. Ga je dan mee in het systeem, wat er van je verwacht wordt, van de mensen om je heen, wat er verwacht wordt van jezelf? Heb een ander lief zoals jezelf. Een iets wat een Bijbelse quote die mij de laatste tijd steeds meer inspireert. Misschien niet om de reden dat hij in de Bijbel staat, maar gewoon om de inhoud. En misschien ook wel de tijdsgeest die deze quote een beetje samenvat. Als we allemaal nou eens zouden beseffen dat als je een ander lief hebt, zoals jezelf de wereld veel kleurrijker en leuker zou zijn. En die paar woorden die klinken zo makkelijk... maar vaak zijn weinig woorden het moeilijkste om uit te voeren. Ook lastig, het lastigst om te interpreteren. Ja of nee, wat bedoelt iemand daarmee? Als ze in het Midden-Oosten nou eens die ene zin uit de Bijbel... eens letterlijk zouden nemen en de andere teksten wat minder... Als ze in Amerika nou eens inzien dat het al lang geen democratie meer is... maar eigenlijk een verkiezing tussen twee kwaden. Waar een ander liefhebben als wordt gezien als de vijand van een ander. En als je het even niet weet, hè, deze, dit antwoord op eh, al deze vragen... vraag dan even terug. En ja, alles staat natuurlijk ook onder een vergrootglas. Misschien durf je niet meer alles te vragen, alles te uiten. Zeker online niet. Eh, of op publieke plekken eh, staat de holocaust ineens weer ter discussie... op de Hogeschool van Utrecht. Ook wel een beetje mede dankzij verkeerde media-aandacht. Maar toch, er lijkt in deze tijd niks meer zeker. Maar behalve jezelf. Je kan wel zeker zijn over jezelf. Over wat je zelf wil in een onzekere wereld. Blijf dicht bij jezelf. Ga geen vragen uit de weg. Vragen maken je juist sterker. Zonder vragen heb je namelijk ook geen antwoorden. En met die antwoorden kan je weer verder. Die elke seconde die 24-7, die elke dag weer dat je met jezelf zit. Acceptatie begint in brede zin dus wel degelijk bij jezelf. Verwacht niet te veel van anderen, want die zijn ook allemaal met hunzelf. Dus als iedereen nou eerst even met hunzelf is, zichzelf accepteert, de zelfacceptatie in zichzelf vindt. En ik noem het woordje even, dat heb je natuurlijk niet even gedaan. Misschien is het wel een proces dat nooit afkomt. Maar de stapjes die je daartoe zet om eh, steeds meer tot jezelf te komen... om steeds meer een ander lief te hebben zoals jezelf... misschien is die weg daar naartoe wel wat je zou moeten doen. Die je zou moeten inslaan. In ieder geval niet de andere kant op. Jezelf afsluiten en alles wat van de buitenwereld komt... als vijandig of verkeerd te zien in eerste interpretatie. Hier zie ik ook een verantwoordelijkheid in voor de LBTI-gemeenschap zelf accepteer jezelf als gemeenschap. En vooral de diversiteit daarin. Accepteer dat, eh, dat er mensen zijn die zich misschien helemaal niet willen uiten. Die niet zoveel hebben met een regenboogvlag om, of zelfs meer een Pride Progress vlag. Accepteer dat er juist ook mensen zijn die dat wel doen. Die meelopen, die graag zich uit, eh, uiten en wel voor dat zichtbare fysieke statement zijn. Accepteer de diversiteit in mensen eh, want dat hebben ze zelf ook bij hunzelf te zoeken. De zelfacceptatie gaat samen met de acceptatie van iedereen. Van ook een gemeenschap zoals ons die eh, ja, toch tot een minderheid behoort. De acceptatie begint dus echt bij jezelf. Begin bij jezelf, de zelfacceptatie. Heb een ander lief zoals jezelf. Jezelf, dat ben jij. En samen met jezelf vorm je de anderen. Tu reviendras un jour, dans deux mois ou dans mille ans. Je suis pas et même les fleurs de ma jupe s'envolent. Oh, je suis pas et même les fleurs de ma jupe s'envolent. Oh, quand tu craches tes mots. stay Dat was eh, Pom met uh, Je suis pas dupe. En daarvoor hoorden we Vrouwtje met een nummer van haar nieuwste album Noodzakelijk Verdriet. Het nummer Houden van mij, eh, wat een beetje aansloot op mijn column Zelfacceptatie. En dan gaan we nu over met Anja in het Engels. Namelijk een interview met de LGBT Asylum Support. Ja. Hello, ehm, I think we have Sandro and Carmela on the phone. On the phone, is that correct? Yes, Anna. <clears throat> Yeah, And, and also Sandro? Yeah. Yeah. Hello, both of you. Welcome. How are you? Thank you. Thank you. I'm, I'm fine. Uh, Welcome. Yeah. Um, we'll start uh, with the first question. Um, uh, the intention of this uh, interview is to promote understanding for the L uh, LHBTI community uh, for other cultures, especially understand the differences. Camilla, can you please tell us who you are and where you are from? Uh, I'm Camila. Uh, I'm from Malaysia and was this uh, applying asylum from Korea, mm-hmm. transfer here to Netherlands. Ah, so you you are from Korea, went to Malaysia, or you first no. you are Malaysian and you are, went to South Korea and then to the Netherlands. Exactly. Okay, okay, good, good. So just to understand the, uh, what you did to get to the Netherlands, right? Oh, uh, yes. Uh, uh, Sandro, can you also please uh, tell yep. Uh, the people who you are and and explain what you are doing and give us an introduction of the interview? Yeah, yeah, thank you very much. Um, I'm Sandro Kortkaas. Um, I'm born in Friesland. <laughs> uh, Friesland, but uh, was uh, I was half year old and moved to Groningen, the province next door. Um, I'm chairman of uh, LGBT asylum support, and uh, we support 900, almost 1,000 LGBTIQ plus refugees in the Netherlands. Yeah, what a, enormous work that is, right? Yep. yeah, it's it's all volunteer work. Yeah, yeah, it's it's incredible. And, and Camilla is, uh, I can introduce a bit. It's part of our uh, trans group. Uh, we also support, of course, the, the group of trans uh, refugees coming to the Netherlands. Yeah. Okay, and, and I understand, uh, uh we're going to ask Amelia, but uh, I understand that the situation is, is quite difficult for, um, uh, for these refugees, right? Yes, yeah. Uh, actually, uh, as a trans woman in Malaysia is really very difficult because we don't have any room, we don't have any place as you know, Malaysia is a Muslim country, and the ruler is Muslim because we are 80% Muslim, and then the government are 95% Muslim. Mm-hmm. So yeah. we are, the government ruler is they call Sharia Sharia rule court. Mm, yes. Yeah. And for the for the LGBT in in Malaysia as a news uh, early, I think, last year, uh, announced by Prime Minister that LGBT are no place in was not recognized actually, uh, no place in Malaysia. And as you know, uh, as a Muslim, are really what's this Malaysian are really homophobic. Not only homophobic, homophobic in general or transphobic like that. Mm-hmm. That's why uh, it's really hard to what's this just like pretending you are a you are a, a man and then you are not. Mm-hmm. And that's why I ran away from my country. Actually, since I'm early 30s, I was already not in my country. I go mm, like Thailand, neither neighboring country because we don't need really what this visa. Like Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam, yeah. Australia, and then the lastly because I was mm, I'm tired already for coming back, coming back in same situation. That's why I go to I apply to I go to Korea mm-hmm. and apply asylum. Yeah. You applied yeah, asylum in Korea first? Yes, yeah. I, my first apply asylum in Korea, and I was not lucky. I was denied for almost uh, my my almost five years. Okay. But by the help of UNSCR and the Rainbow Refugee Coalition LGBT helped me everything in the way of financial uh, allowance, everything, food, houses, everything. And also they they helped me to transfer here to Netherlands because my visa would, wouldn't uh, uh, was this uh, uh, what's the I do they, they cannot uh, reapply again. I mean, cannot uh, uh they don't give me a, uh, another what's this uh, procedure. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. yeah, that's why the, the only the only cha- the only way that I can uh, can live like uh, was this uh, need to transfer to Europe country according to Filippo Grande. Yeah. As you know, Filippo Grande is she, he is the High Commissioner of UNHCR. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, And and so now you are staying in a in a, uh, uh AZC in in the Netherlands. Uh, how? Now, currently, I'm in Nijmegen. Nijmegen, yeah. And how are you expense, uh, experiencing your stay here? in this is <laughs> Actually, I, I don't know how to say that. Uh, sorry to say this because, uh, to be honest, I am not really. Uh, I was actually I was regret when I was the uh, was this experience so difficult yeah. here because it's really a big difference when I apply in Korea. Here, from close detention, it, it so uh, I mean, I'm still safe. I'm mm. still safe in close detention in Esquipol. Yeah. Okay. yeah. Yeah. But but uh, as the as we plan with the organization in Korea, uh, need to need to finish the procedure in Esquipol for two weeks. Yeah and after that they said uh, they transfer you to the open camp that's the was that's the our was this our plan but sir, suddenly when i arrived in esquipol after five days after my first was this first first interview with the ind they they and they transfer me to Terapo, which I don't know and then I I I re, I refused to be transferred. I said to the, the first, I want to finish my my second interview here, but they said they promised that no, no, no, you, we will give you the good camp to to re, to make you rest first, and then uh, you can check all your needs, everything. We will support you, but it's not. It's all lie. They mm. transferred to Terapol, and it was so horrible experience because it was so cold. In a uh, it's already winter, but I'm lucky. I was. Uh, uh, supported by Mr. Sandro. Sandro come to me and bring for me was this winter jack, winter coat because I don't have winter coat. I didn't mm. bring winter coat because I, I was expected yeah. like uh, of course yeah it was autumn. it was a bizarre situation yeah I think yeah. also because um, if if people listen to the radio uh, they can watch on our Instagram or on our Facebook page there is a video from uh, Carmela where she is uh, in December outside with a uh, winter storm with snow and uh, just waiting outside in the night to get into the uh, office of the IND. Yeah. and uh, this is the situation in the Netherlands at the moment, which is uh, horrifying for especially the group of trans yeah. who have major problems. Um, uh, within the shelters. Mm -hmm. Of course, yeah. Can you can you describe a little bit uh, what kind of problems uh, they have in, in the shelters? Um, well, last week I was I was at her shelter, and um, there is a group of uh, in her unit of three trans refugees. Uh, there were uh, the last month around ten incidents with showers they uh, need to uh, share with uh, straight refugees, mm. and um, there is just not enough protection for them. Okay, yeah, yeah, yeah. Ten incidents, that's way, way too much. Mm, I can understand. Yeah, yeah, terrible. Okay, and, and is there any view? Uh, you, uh, I just received a message that you sent out a report, yep. but uh, that the first reaction was not so positive? Yeah, um, of course, this is difficult. Um, we sent out uh, many messages about unsafe situation. Like last year, it was uh, 640. Mm. Uh, in January itself, it was already almost 70 for one month. That's uh, that's a lot. And um, last week, I uh, visited their shelter. Um, uh, and we made a report on basis of this, what they experience, and also some solutions possible. And it is it's a bit sad if the first reaction is like, no, we don't recognize ourselves in this. That, <laughs> that's not how it should be. No, of course uh, not. But this week I'm going to visit there, as I say, and talk to the COA and see how we can get to a solution because they need to feel safe. I understand, yeah. Okay, well, it, it, I could talk for hours uh, uh, with you about this, but uh, we have to uh, to stop the interview because of time's sake. Um, thank you very much for participating in this interview, and we hope that because of, of this and perhaps um, of making more noise, uh, that you get uh, a better situation for, for these people in in the SST.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 Eh, een verzoek? Een, verzoeknummer. Ja. Van natuurlijk het vorige interview. Eh, bijzonder verhaal ook weer. Eh, Sandra Kortekaas en Carmea die dus in een AZC in Nijmegen zit en eigenlijk gewoon zegt... ik kan niet veilig mijn dagelijkse dingen doen. Ja, er zijn in één maand 70 incidenten geweest met LHBTI'ers in Eén ja, maand. Ja, en ook een grote wens dus van de, van de LGBT Asylum Support is om eh, ja, gewoon aparte opvang eh, te regelen. Of in ieder geval binnen een AZC dat er aparte plekken zijn. Apart gedoucht kunnen worden, en apart, apart eh, of zichzelf kunnen douchen, apart kunnen slapen. ja. Dat ze zich veilig kunnen voelen. En dat wil je natuurlijk eigenlijk niet, want je wil natuurlijk dat, dat ze ook weer opgaan in de maatschappij, waar natuurlijk ook niet alles in hokjes is. Maar ja, de eerste plek moet toch wel echt zo veilig mogelijk zijn. Ja. Nou ja, goed. We zijn eh, weer aan het einde gekomen van de, eh, deze uitzending, Anja. Ja, ja. Wat vond je ervan? En Isabel. ja. En, Isabel. <laughs> en Ronald. En, Ronald. ja, eh, virtueel. <laughs> ja, ik, ik vond het toch ook wel bijzonder zonder Ronald. Ja, inderdaad. Dus, toch wel weer, het, ging, het ging wel goed, maar je mist toch wel die interactie. Andere dynamiek. andere ja. dynamiek, ja, precies. Inderdaad, dat is het. Dat is het juiste woord. Ehm, dan zijn we er op maandag 4 maart zijn we er weer. Met een eh, iets andere uitzending dan normaal. Maar dat eh, zien jullie tegen die tijd wel, eh, de invulling daarvan. hebben we nog wat voor op de agenda snel, even kort? Nou ja, de kick-off van de, van de Pride at the Beach, 18 maart. Ja. Nou ja, en we weten, maar dat is nog lang niet, 8 juni Zutphen Pride. Ja, voor de tweede keer Oké, okay, is dat. Het thema is dan verbinding? Ja, de verbinding daar in, in de Achterhoek. Dus dat heel mooi dat het daar ook plaatsvindt natuurlijk. Zeker. We sluiten af met een stukje van Steve Grant en We Are The Night. Dan bedanken we jullie voor het luisteren. Nog een kleurrijke maand en tot de volgende keer. En bedankt Jelmer voor de presentatie. Dankjewel Isabel voor de techniek. En voor het interview. En voor de interview uiteraard. Bedankt voor alles Anja. <laughs> We are the night, we are the yellow moon. sky. We are the amber glow of a firelight in a lover's eyes. We are the dark. We are a hundred billion stars. We are the heavy hearts on the subway cars.